Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft de Israëlische premier Netanyahu in een telefoongesprek op het hart gedrukt... het aantal burgerslachtoffers in de Gaza-strook te beperken, meldt NBC News. Israël voerde de afgelopen dagen voortdurend luchtaanvallen uit op de Gazastrook... in reactie op de aanslagen van Hamas in Israël. Ook wordt een grondoorlog voorbereid. De regering Biden wil samen met andere landen een plan maken om burgers en de Gazastrook een uitweg te bieden uit het dichtbevolkte gebied. Bijvoorbeeld via een zuidelijke corridor die naar Egypte moet leiden. Het westen van Afghanistan is net als zaterdag opgeschrikt door een aardbeving. De beving in de buurt van Herat had de kracht van 6,3, net als die van dit weekend. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Bij de reeks bevingen van dit weekend kwamen zeker 2500 mensen om het leven. Het eerste Amerikaanse vliegtuig met munitie is in Israël aangekomen. De munitie zal aanzienlijke aanvallen en aanvullende scenario's mogelijk maken, al dus het Israëlische leger. Israël plant een grootscheepse aanval op de Gazastrook na de, afgelopen, na de aanval van afgelopen weekend. Het vliegverkeer van en naar Luton boven Londen ligt stil vanwege een brand op de luchthaven. Die ontstond in een parkeergarage en breidde snel uit, waardoor de garage deels instortte. Vier brandweerlieden en een veiligheidsfunctionaris moesten naar het ziekenhuis. Naar verwachting kan er vanmiddag weer opgestegen en geland worden in Luton. Mensen met een verzekering bij Zilveren Kruis of ASR... kunnen tot het einde van dit jaar geen nieuwe afspraak maken... bij het Martini ziekenhuis in Groningen. De hoeveelheid zorg die de twee verzekeraars voor dit jaar... bij dat ziekenhuis hadden ingekocht, is op. Overleg tussen de maatschappij en het ziekenhuis voor extra zorg... is op niets uitgelopen. Het weer is nog veel bewolking met lokaal kans op regen. Later breekt de zon geregeld door bij maxima tussen 18 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Via een zuidelijke corridor die naar Egypte moet leiden. Het westen van Afghanistan is net als zaterdag opgeschrikt door een aardbeving. En die beving in de buurt van Herat had een kracht van 6,3, net als die van dit weekend.